Hij is gevlucht naar België. Het proces voor het Hoge Rechtshof in Madrid gaat maanden duren. De gemeente Parijs eist een recordboete van woningverhuursite Airbnb van 12,5 miljoen euro. Burgemeester Hidalgo zegt op Twitter dat ze er genoeg van heeft dat Airbnb illegaal woonruimte verhuurt aan toeristen. Appartementen worden vaak niet aangemeld bij de gemeente. Volgens burgemeester Hidalgo drijft de illegale verhuur de prijzen op en veroorzaakt het overlast voor bewoners. Veel automobilisten gaan niet goed voorbereid naar de wintersport. Een op de zeven vakantiegangers neemt geen sneeuwkettingen mee in de auto. Van de automobilisten die wel kettingen hebben... weet 20% niet of het de goede maat is. Dat blijkt uit onderzoek van de BOVAG. Ook gaan tienduizenden mensen met zomerbanden naar wintersportgebieden. Vandaag begint de rechtszaak van vier Nigeriaanse vrouwen tegen Shell. Ze vinden dat de oliemaatschappij medeverantwoordelijk is voor de executies van hun echtgenoten door het militaire regime in Nigeria in 1995. Activisten protesteerden in die tijd tegen de oliewinning in het zuiden van Nigeria en Shell zou de overheid meerdere keren hebben gevraagd om tegen hen op te treden. De mensen die jarenlang tijdens een reïntegratieproject in Tilburg met de kankerverwekkende verf met chroom 6 werkten, willen een hogere schadevergoeding dan ze is aangeboden. Dat zeiden ze op een inspraakavond met de gemeente. Ze krijgen minimaal 7000 euro, maar noemen dat bedrag een belediging en denken zelf aan een vergoeding van minimaal 20.000 euro.